¡Sí! your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a show never took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying out, yeah Is there anybody out there?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 Dat zeggen de Verenigde Naties na onderzoek. In Hula werden vrijdag 108 mensen gedood nadat het regeringsleger de stad had bestookt. Volgens de VN zijn hele families uitgemoord. Ook vandaag wordt in Syrië weer gevochten. Daarbij zouden zeker 18 burgers zijn gedood. VN-gezant Annan heeft in Damascus een ontmoeting gehad met president Assad. Annan geeft later vandaag een persconferentie. Bij de aardbeving in het noorden van Italië zijn zeker tien doden gevallen en een groot aantal gewonden. Een aantal gebouwen is ingestort. Ook viel op verschillende plaatsen het mobiele netwerk uit. De beving had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag even ten noorden van Bologna. Vorige week werd hetzelfde gebied in Noord-Italië getroffen door een aardbeving, toen met een kracht van 6,0. Vrijdag doet de rechter in Den Haag uitspraak in het kort geding van PVV-leider Wilders tegen de staat. Het geding diende vanochtend. Wilders vindt dat Nederland niet moet deelnemen aan het Europese noodfonds. Volgens Wilders worden daarmee bevoegdheden aan Brussel overgedragen en mag het demissionair kabinet het niet ratificeren. De Tweede Kamer ging vorige week akkoord met het fonds. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Het aantal faillissementen in de bouw is met ruim een kwart gestegen, dat meldt het CBS. Vooral middelgrote bedrijven worden geraakt door de crisis. Het aantal banen nam af met ongeveer 3 procent. De politie heeft acht mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij rellen tijdens en na de voetbalwedstrijd RKC Waalwijk FC Utrecht op 21 april. De mannen, alle uit Noord-Brabant, zijn tussen de 20 en 28.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 Sí.